Maandagnacht werd het onthoofde lichaam van de 23-jarige Amsterdammer gevonden in Amsterdam-Zuidoost in een andere uitgebrande auto. Gisterochtend werd zijn hoofd gevonden op de Amstelveense weg. Het kabinet is er nog niet uit wat er moet gebeuren met het minimum jeugdloon. De Tweede Kamer wil dat het substantieel omhoog gaat... en ook jongere organisaties hebben daar al vaak op aangedrongen. De kwestie kwam vandaag opnieuw aan de orde in de Kamer. Tijdens het debat voerde jongeren actie door zichzelf uit protest voor een deel uit te kleden. Minister Ascher zei dat hij de druk en de urgentie voelt... maar hij wilde zich niet vastleggen op een bepaalde datum. De Europese Centrale Bank verlaagt de belangrijkste rente in de eurozone naar 0%. Die stond op 0,05%. De ECB hoopt zo de vraag naar goederen en diensten aan te jagen. Verder gaan de banken meer boeterente betalen voor geld dat ze niet uitlenen. Als ze geld stallen bij de ECB rekent de bank daar 0,4% boeterente voor. Dat was 0,3%. Ook worden er elke maand nog meer obligaties opgekocht. Niet voor 60, maar voor 80 miljard euro. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit hebben bij een boer in Gelderland 50 dode kalveren en koeien gevonden. De kadavers lagen in een stal tussen levende koeien. De, uh, de ging langs naar een tip. Toen bleek dat de veehouder niet meer in staat was goed voor zijn dieren te zorgen. Ze kregen maar af en toe te eten en te drinken. En ook was de stal al lang niet uitgemest. Ruim 90 koeien hebben de slechte omstandigheden overleefd... en zijn overgebracht naar een plek waar ze kunnen aansterken. Het weer vandaag vrij zonnig.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 Met Move It. En daarna de Philadelphia All-Stars. Let's clean up the ghetto. Nog veel plezier dit komende uur. Listen to your heart and soul. Let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. Well, they just don't know what's going to replace it. Everybody's that calypso's, I've got nothing on. Real country music that just drives along. be don't lose it, It's rhythm that gets into your heart and soul. Well, let me tell you, baby, it's called rock and roll. They say it's gonna die, but honey, be let's face it. They just don't know what's going to replace it. calypsos have got nothing on. and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up two, three stories high. At night, <laughs> boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there. You know, but it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done you know what I'm talking about? Let me tell you what I mean. De Philadelphia All-Stars uit 1977. En die, die plaat is gemaakt naar aanleiding van een opruimactie in de Amerikaanse ghetto's. En wie deed er allemaal aan mee? Lou Rawls, die hoorden we dan. Billy Paul, Teddy Pendergrass, de OJ's, Archie Bell en D.D. Sharp. En we begonnen met uh, eh, Cliff en de Drifters. En dat was nog in de tijd dat de Drifters geen Shadows heten. En ook uh, Hank B. Marvin en Bruce Welch, eh, Tony Meer en Jet Harris waren nog geen lid. Maar wel Terry Smart en Ian Samuel en nog twee. Eh, Terry en Ian Samuel, die mochten meespelen op Move It. Die andere twee moesten even aan de kant blijven. Daar kwamen studiomuzikanten voor. Cliff en The Drifters en Move It uit 58. En gaat er nu maar even voor zitten. Een nummer 1 plaat is mooi, maar zes weken nummer 1. En zo mooi, Roberta Flack. the sun. fantastisch mooi nummer. The First Time Ever I Saw Your Face. Roberta Fleck, zes weken nummer één. En met de tweede single deed ze het gewoon nog even dunnetjes over. Killing Me Softly. En eh, die gaan we vast nog wel een keer draaien. We blijven even hangen in de categorie mooi. nummer Albatross van Fleetwood Mac... met in de hoofdrol natuurlijk Peter Green. We gaan weer even wat, uh, wat wilder tekeer. We gaan naar 1960 met Johnny Preston... geschreven door J.P. Richardson, die we ook kennen... onder de artiestennaam The Big Bopper. Hier is... Ehm, ja, daar is hij dat. Johnny Preston met Running Bear. On the bank of the river stood Running bare young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid. Little White Dove was her name. Such a lovely sight to see. But they're tried, but with each other, so their love could never be. Running bare, love little white dove, with a love big as the sky. Running bare, love little white dove, with a love that couldn't die he couldn't swim the raging river, cause the river was too wide, he couldn't reach. Little white dove waiting on the other side in the moonlight, he could see her throwing kisses across the way. Her little heart was beating faster, waiting there for her brave running bear. Love little white dove with a love big as the sky. Running bear, love little white dove with a love that couldn't die. Running bear, dove in the water. Little white dove did the same, and they swam out to each other through the swirling stream they came as their hand touched and their lips met the raging river pulled them down now they'll always be together in that happy hunting ground running bear love little white dove with a love big as the sky running Bear, Love little white dove with a love that couldn't die. Johnny Preston en Running Bear. In 1975 brachten de Golden Earring het album Switch uit. En daarvan eh, werd ook nog een single uitgebracht. En dat was Ce Soir, ofwel Kill Me. that song called Kill Me from Victims Last Hippie. Too much of a risk for a golden disc. The price he paid for money. Ce soir, ce soir. Assassination d'un rock and roll star ce soir, ce soir. L'assassination d'un roll star. speciale favoriet van Hans is. <laughs> Hij formuleerde het iets anders, mag ik wel zeggen. Dit waren de Golden Earring met eh, Kill Me. En de ondertitel Subtitled was Ce Soir van het album Switch uit 1975. Het is tijd voor de Beatles. Het album With the Beatles werd uitgebracht in 63. En we draaien vandaag het eh, nummer eh, I Wanna Be Your Man. Dat hebben ze trouwens cadeau gedaan aan de Rolling Stones... Die brachten het drie weken eerder uit dan dat de LP van de Beatles zelf uitkwam. Ehm, het nummer wordt op de eh, LP gezongen door eh, Ringo Starr. En het tweede nummer dat we draaien is Devil in Her Heart. En dat wordt dan weer gezongen door George Harrison. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man. the day. Throughout history, there have been many songs written about the eternal triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom. Julie, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom. Julie, poor boy, you're bound to die. I met her on the mountain. There I took her life. Met her on the mountain. Stabbed her with my knife. Hang down your head, tongue. Julie, hang down your head and cry. Hang down your head, Tom. Julie, poor boy, you're bound to die. This time tomorrow, reckon where I'll be. Hadn't it been for Grayson, I'd have been in Tennessee. Well, now. head and cry. Oh boy, well, hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to oh, die. Well, now, boy, hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Hang down your head and cry. Oh boy, you're bound to die. This time tomorrow reckon where I'll be. Down in some lonesome valley, hanging from a white oak tree. Hang down your head, Tom Dooley. Hang down your head and cry. Hang down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're bound to die. Oh, well, now, boy. Hang down your head. bound to die. boy, you're bound to die. boy, bound to die. Het Kingston Trio met eh, Tom Dooley uit 1959. En dan zijn we toe aan een 3 in 1. En dit doen we met Andy Fairweather Low. Jawel, er zullen hier en daar wel wat wenkbrauwen worden gefronst. Andy Fairweather Low, wie is dat dan weer? Wel nu, hij, had, eh, hij was eh, solo, nee, geen solozanger. Hij was zanger van de groep Eamon Corner. Daar hadden ze een hit met eh, Gin House Blues. Hij had een solo-hit onder de naam Fair Weather. Dat was Natural Sinner. En hij was een veelgevraagd muzikant bij Eric Clapton. Ook bij de Unplugged CD was hij aanwezig. En van die CD draaien we dan San Francisco Bay Blues. Hier is Andy Fairweather Low. cause I <laughs> Ja, ja. Hallo. Ah, ja, fijn gedaan dat is leuk. Dit was eh, een 3-in-1 met eh, Andy Fairweather Low. De laatste was met eh, Eric Clapton samen van, de het album Unplugged. Daarvoor hoorden we Andy Fairweather Low onder zijn artiestennaam Fairweather met Natural Sinner. En we begonnen met Eamon Corner en Gin House Blues. En nu gaan we luisteren naar UB40. that place is over. van UB40. Homely Girl uit de top 100 van 1989. Jawel. Um, we gaan naar de Hapstars luisteren. En eh, een van de redenen dat de meisjes zo van de, van de Hapstars hielden... was zanger Sven Hedlund. Maar ehm, een andere bekende um, Zweedse muzikant was ook lid van die groep. Namelijk Benny Andersson. Later beroemd, wereldberoemd van ABBA. Hier is eh, de Hapstars met Sunny Girl... She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she's property, she sleeps like a reed. She's diverting, she is faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I've just created for a very simple reason that is one. She's mine. sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you. Ain't that a girl? She's domestic, she is property. She's slim like reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very simple reason that is one. She's mine. Oh, want waren de meisjes helemaal vroeger gek op Sven Hedlund, de zanger van The eh, Hep Hepstars. Dit was uh, Sunny Girl. We gaan het eh, programma verlaten in een state of shock. zijn onverbiddelijk. Tijd is tijd, ook voor de Jacksons en Mick Jagger en State of Shock. Uh, Zometeen van 4 eh, tot 6 zit Hans hier. En volgende week zit hij er gewoon 4 uur achter elkaar. De week daarna zit ik er weer 4 uur achter elkaar, dus dat heft elkaar lekker op. Een fijn weekend met heel veel zon en dat gaat geloof ik gebeuren.